Vijf uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. In Bulgarije is een man van 21 veroordeeld voor de verkrachting en de moord op de tv-journaliste Victoria Marinova. Hij moet 30 jaar de cel in. Marinova werd vorig jaar vermoord gevonden langs de Donau. Aanvankelijk werd gedacht dat haar dood iets te maken had met haar werk als journalist. Maar volgens de Bulgaarse justitie had de dader een seksueel motief. In Sri Lanka is vannacht een noodtoestand ingegaan en is vandaag een dag van rouw na de aanslagen op eerste paasdag. Die kostte 290 mensen het leven, onder wie ook drie Nederlanders. Gisteren maakte de regering bekend dat de aanslagen het werk zijn van een lokale extremistische moslimgroepering, mogelijk met hulp uit het buitenland. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Russische president Vladimir Poetin hebben binnenkort een ontmoeting met elkaar, mogelijk nog deze maand. Dat heeft de Russische en de Noord-Koreaanse media bevestigd. Mogelijk is de ontmoeting in de Russische havenstad Vladivostok. Daar zouden de voorbereidingen al in volle gang zijn. Brunei heeft de invoering van de sharia-wetgeving verdedigd. Volgens de nieuwe wetgeving kunnen homo's worden gestenigd als ze seks hebben. De autoriteiten schrijven nu dat dat waarschijnlijk niet vaak zal gebeuren... aangezien er twee betrouwbare getuigen de homoseks gezien moeten hebben. Het Europees Parlement heeft de Europese Commissie eerder opgeroepen... om sancties in te stellen tegen Brunei. In Duitsland zijn dit paasweekend bij verschillende ongelukken... elf motorrijders om het leven gekomen. Door het mooie weer waren veel motoren op de weg. Volgens de politie rijden veel motorrijders te hard... en is er aan het begin van het seizoen nog veel onwennigheid. Ook in Nederland waren er veel ongelukken met motoren...